ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De schrik zit er nog goed in bij ouders en kinderen in Alblasserdam. Daar werd gisteravond een leraar neergestoken tijdens een groep 8 eindmusical. Hij zou tussen drie ruziende mannen zijn gesprongen om de boel te sussen... waarna een van die mannen hem zou hebben gestoken. De burgemeester vertelt wat ze nu gaan doen. Met, met de school bekijken wat er nodig is, ook dat er eh, opvang voor, eh, voor de kinderen is. En dat we ook eh, nou, aandacht hebben voor de collega's. Want het is voor leerkrachten ook heel heftig. De leraar van 53 is volgens Rijnmond ernstig gewond geraakt en ligt nog in het ziekenhuis. Gisteravond en vannacht zijn drie mannen opgepakt. Het aantal mensen dat om het leven komt door een ongeval op het werk is flink toegenomen. In de eerste helft van dit jaar overleden 40 mensen bij een bedrijfsongeval. Heel 2024 waren dat er 52. De arbeidsinspectie is er zelf ook van geschrokken. is ieder jaar wel ongeveer eh, blijft het gelijk. Maar dit jaar zien we toch een aanzienlijke stijging en dat baart ons eh, echt wel zorgen. Waarom? ieder dodelijk ongeval, eigenlijk is ieder arbeidsongeval is er één te veel. En helemaal de dodelijk, een dodelijk ongeval. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk terug, ehm, terugbrengen. De meeste dodelijke ongelukken gebeuren in de bouw, industrie en landbouw. Ook zijn arbeidsmigranten bovengemiddeld vaak slachtoffer. Dat komt dan bijvoorbeeld door taalproblemen. En dan gaan we nog even naar Dalfsen. De burgemeester daar bedacht een leuke stunt op de subplank naar het gemeentehuis. U gaat ook gewoon in pak? Nou, ik doe wel even mijn schoenen uit. Maar voor de rest, ja, ik moet straks vergaderen. Ik kan moeilijk een eh, in korte broek vergaderen. Nou, ik kan vanuit mijn uh, eh, woonkamerraam eh, mijn eigen kantoor zien. Dus ik denk, nou, wat is een, andere mooie manier om is over het water naar het werk te gaan. Oh, oh voorzichtig. Ja, komt wel goed. Nee, het gaat goed, het gaat goed. Nou ja, het ging goed, want vlak voordat burgemeester Michael Seibom weer voet aan wal zetten, gebeurde dit. Oh, nee! Zo is het leven en... Eh, <laughs> ik zou zeggen, jongens, eh, neem een duik. Want weet je wat het mooie van de vecht is? Je kunt er ook nog in zwemmen. Ja, zijn collega's die zagen kennelijk al aankomen dat hij in het water zou vallen. Want ze stonden klaar met handdoeken om de burgemeester af te drogen. Heb ik het weer nog voor je in het noordoosten bewolkt. Af en toe een spatje regen. In de rest van het land vooral zonnig. En 21 tot 26 graden wordt het vandaag. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 De meeste dodelijke ongelukken gebeuren in de bouw, industrie, landbouw en transportsector. Bij een brand in een warenhuis in Irak zijn tientallen slachtoffers gevallen. Persbureau Reuters spreekt van 50 doden. Al Jazeera heeft het over 50 slachtoffers, waaronder doden en gewonden. Het gebouw van vijf verdiepingen staat in de oostelijke stad Alkoet. Bij een meertje in de buurt van het dorp Kaag in Zuid-Holland is gisteravond een kind verdronken. Het kind was met een groepje aan het zwemmen in een plas toen het verdween.